Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. We moeten ons beter gaan voorbereiden op grote natuurbranden. Door klimaatverandering en droogte zullen die ook in ons land vaker voorkomen, zeggen experts. Vergeleken met bijvoorbeeld Zuid-Europa is in Nederland niet zozeer de grootte van de natuurbrand het probleem... maar het feit dat een natuurbrand uit kan breken direct aan de rand van een camping of een zorginstelling of een woonwijk. juist omdat Nederland zo verdicht is, kan dat al heel snel tot maatschappelijke impact leiden. Want er worden nog steeds huizen en zijn bedrijven gebouwd in de buurt van natuurgebieden. Bij een grote brand moeten die allemaal worden ontruimd. In Amerika is de man gevonden die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij van afgelopen weekend. Toen werd er geschoten in een club. Tien mensen overleefden dat niet. Tien anderen raakten gewond. De politie vond de verdachte uiteindelijk in een busje. Hij heeft zichzelf om het leven gebracht. Spotify gaat deze week een groot deel van zijn personeel ontslaan, zegt een persbureau. Om hoeveel mensen het gaat weten ze niet, maar het gaat de laatste tijd niet echt lekker bij techbedrijven. Google, Amazon en Meta ontsloegen de laatste tijd ook al tienduizenden mensen. En voetbalsters in Engeland zijn klaar met spekgladde velden. Onder meer Vivianne Miedema, die bij Arsenal speelt... wil dat die velden in de vrouwencompetitie verwarmd worden... of dat ze in de stadions van mannenteams kunnen spelen. Gisteren werd de wedstrijd tussen Chelsea en Liverpool al na vijf minuten afgefloten... doordat speelsters onderuit gingen op het gladde veld. De trainer van Chelsea vindt ook dat de vrouwteams serieus genomen moeten worden. I think this is where we have to start saying to ourselves we have to have undersoil soul heating. If we we got to take our game seriously and yes, we can have blowers and little pitch tents, whatever they are, but it's not going to be enough. It's minus one. Volgens haar had de wedstrijd ook nooit van start mogen gaan. Het weer nog een kille dag met weinig zon en veel grijs. Het blijft ook behoorlijk fris. Wordt vandaag niet warmer dan een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De ochtendspits is over het hoogtepunt heen. Er staan nog een paar wat langere files. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Knopendiemen 10 kilometer met een kwartier op oponthoud. A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Knopend Amstel. Langzaam rijden over 18 kilometer met een half uur vertraging.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 halfway. quite the aggro of my fury heart. I await on mountain tops in Paris, going to Maria to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head.